Het KNMI denkt dat de wind- en buienactiviteit nu langzaam afneemt. Het weeralarm geldt nu alleen nog voor Gelderland. Of er ook een alarm komt voor Drenthe, Overijssel en Groningen is nog onduidelijk. Krantenuitgever Wegener is kwaad over een boete van de kartelwaakhond NMA. De boete van bijna 20 miljoen euro is volgens Wegener buitenproportioneel en in strijd met de persvrijheid. De NMA kwam in actie omdat de kranten BN De Stem en PZC in Zeeuws-Vlaanderen redactioneel met elkaar samenwerken. Dat is volgens de NMA in strijd met de afspraak dat de twee kranten binnen het Wegener-concern zelfstandig zouden blijven. Wegener zegt dat de NMA zich niet met de inhoud van de kranten mag bemoeien en dat de kranten zonder samenwerking niet levensvatbaar zijn. Ook vindt Wegener de boete van 20 miljoen euro buitenproportioneel... omdat de twee kranten in Zeeuws-Vlaanderen samen een omzet van nog geen 9 miljoen euro boeken. PVV-kamerlid Van Bemmel is betrokken bij een omstreden faillissement. De curator beschuldigt Van Bemmel van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen. Van Bemmel heeft volgens de curator vlak voor het faillissement van een van zijn bedrijven de inboedel verkocht en de opbrengst daarvan doorgesluist naar andere ondernemingen van hem. Dat blijkt uit een brief van de curator die in handen is van de NOS. Van Bemmel spreekt de beschuldiging tegen. Hij zegt dat er geen cent uit het failliete bedrijf is verdwenen en dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld.